Jelle Visser met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn niet enthousiast over het plan van VVD-leider Rutte om de formatie in tweeën te knippen. Rutte zegt eerst een herstelplan te willen maken met een beoogde coalitie... en daarna verder te willen onderhandelen over lastige kwesties. Onder meer PvdA, SP en D66 zeggen dat een snelle formatie niet voor de hand ligt... omdat lastige zaken besproken moeten worden, zoals de verduurzaming en de woningmarkt. Veel partijen zeggen wel te begrijpen dat er na de verkiezingen snel een nieuw kabinet samengesteld moet worden. In de Belgische stad Luik is een Black Lives Matter betoging uitgelopen op rellen. Een betoger duwde een politiemotor omver, waarna de sfeer snel omsloeg. Tientallen betogers raakten in gevecht met de politie... en daarop begonnen plunderingen van winkels en restaurants. De politie zette een waterkanon in om de relschoppers te verjagen. Aanleiding voor de betoging was een arrestatie begin deze week... waarbij een Congolese vrouw gewond raakte. Beelden van de arrestatie werden op sociale media gedeeld... en zorgden voor veel verontwaardiging over het politieoptreden. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 6446 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 400 meer dan gisteren, het hoogste aantal in twee maanden. Maar dat komt ook omdat er meer getest wordt. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 1875 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 554 op de intensive care. Bij het RIVM werden 22 overleden patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 27. In Garder op de Veluwe is een scooterrijder om het leven gekomen. De man van 57 uit Lunteren probeerde een trekker met een gierwagen in te halen op een smal weggetje, net buiten het dorp. Maar hij slipte in de berm en werd vervolgens overreden door de gierwagen. De man was waarschijnlijk op slag dood. De politie onderzoekt het incident. En dan tot slot het weer. Buien en zware windstoten. Vanavond neemt de wind geleidelijk af.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 Can we just another believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa baby and all, cause I don't wanna be a player no more. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way, you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, i I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you.